uur. Ties van Kersteren met het NOS-journaal. De staking van acteurs in Hollywood lijkt voorbij. Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de studio's en de vakbond van de acteurs. Die eisten sinds juli vooral dat streamingdiensten meer van hun winst deelden. Ook wilden de acteurs een hoger minimumloon... en garanties dat ze niet op den duur werden vervangen door kunstmatige intelligentie. Door de maandenlange stakingen van acteurs en eerder ook schrijvers... lopen films en series flinke vertraging op. De industrie is ruim 6 miljard dollar misgelopen door de stakingen. Bij een stijging van de Noordzee van 3 meter kan Nederland waarschijnlijk veilig blijven. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sommige dijken moeten dan wel 90 meter breder worden gemaakt. dat is niet overal mogelijk door het bestaande bouw. Als de zeespiegel 1 meter stijgt... moet in Nederland al 2100 kilometer aan waterkering worden versterkt. Ook is dan veel meer zand nodig om alle dijken op te spuiten. Volgens het KNMI kan de Noordzee deze eeuw 1 tot 2 meter hoger komen te staan... en over ruim een eeuw 3 tot 5 meter. Bij een frontale botsing in de Amerikaanse staat Texas zijn acht mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gebeurde het ongeluk toen agenten de achtervolging inzetten op een vermoedelijke mensensmokkelaar. De plaats van het ongeluk ligt dicht bij de grens met Mexico. De bestuurder reed met hoge snelheid weg van de politie, maar botste daarbij op een andere auto. De acht slachtoffers kwamen uit de VS en Honduras. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een opslagplaats gebombardeerd van milities in Syrië. Die zouden banden hebben met de Iraanse Republikeinse Garde. Volgens defensieminister Austin werden, worden vrijwel dagelijks Amerikaanse troepen aangevallen... met raketten en drones. Het is dan de tweede keer in korte tijd dat de VS basis aanvalt in Syrië. Het weer, regen.